Mariette Krol met het NOS Journaal. Engeland heeft zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal. In het Wembley Stadion in Londen won de ploeg na verlenging met 2-1 van Denemarken. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Damskaart scoorde in de eerste helft 1-0 voor Denemarken. En de Deense aanvoerder Kjær maakte het veel later met een eigen doelpunt de gelijkmaker. In de verlenging kregen de Engelsen een penalty die in tweede instantie door Kane werd binnengeschoten. In Engeland is een volksfeest uitgebroken. De enige keer dat de Engelsen in een finale stonden was in 1966 op het wereldkampioenschap. Toen wonnen ze. Drie oud-medewerkers van de gevangenis in Roermond zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee collega's declareerden voor 30.000 euro aan verzonnen reisjes, meldt 1 Limburg. De fraude kwam in 2019 aan het licht toen een van de medewerkers het opbiechte. De 53-jarige teamleider bleek het brein achter de fraude. Hij was verslaafd aan cocaïne. Hij kreeg de zwaarste straf, een taakstraf van 160 uur... en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De 21-jarige man uit Rotterdam die gisteravond is opgepakt... voor de aanslag op Peter R. de Vries is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest, meldt de Telegraaf. G zou de schutter zijn geweest die de Vries in het centrum van Amsterdam heeft neergeschoten. Hij werd later op de avond aangehouden in een auto op de A4, samen met een oudere man. De twee worden morgen, vrijdag, voorgeleid. Advocaat Ines Wesky vindt dat er na de aanslag op de Vries... al te snel wordt gewezen naar haar cliënt Ridouan Taghi. Ze vindt dat hij zonder enige objectieve onderbouwing... verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag. Ze pleit voor rust en onafhankelijkheid in het onderzoek ernaar. Het weer blijft vannacht droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. En de komende dag eerst flink wat zon. In de middag wisselend bewolkt en landinwaarts kans op een bui.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 If I could go. 78 through 1983 A tomboy is what I was Young and wild Sweet Now 1985 High school made me cry And that crazy was the first time I got high On life Sweet grass, good class Being cool, my teachers always said No, no.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 Chérie, fais-moi mm, Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, ma photo. Fais-moi mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, hum T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais. Hmm. Appelle-moi Kataléa, mais hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.